omdat het tussen twee verdiepingen zit... De kans is bovendien groot dat de brand overslaat naar andere delen van het pand. In het pand zit ook de lokale omroep, die op dit moment niet kan uitzenden. Bij de brand komt bruine rook vrij. Volgens de brandweer komt dat door de verbranding van isolatiemateriaal. Omwonenden krijgen het advies om deuren en ramen gesloten te houden. Nederland gaat de politie op Aruba, Curaçao en Sint Maarten technische bijstand verlenen. Kennis en gebruik van technische recherchetechnieken worden gedeeld om de opsporing op de eilanden te verbeteren. Minister Opstelten heeft dat afgesproken tijdens zijn werkbezoek. Het delen van kennis is volgens hem nodig omdat criminelen steeds inventiever worden. Technische bijstand moet ook de kosten drukken van politieonderzoek op de kleine eilanden. In de haven van Harwich is een veerboot met 400 passagiers tegen de kade gebotst. Dat gebeurde tijdens het aanmeren. Volgens de autoriteiten in de Britse havenstad is niemand gewond geraakt... maar de veerboot heeft onder de waterlijn schade opgelopen. Daar zit een gat. Volgens ooggetuigen maakte de veerboot van Sirena Seaways, Seaways direct na de botsing slagzij. Het ligt inmiddels weer recht. De veerboot komt uit Denemarken. In Keulen hebben 30 tot 40.000 mensen geprotesteerd tegen de Turkse premier Erdogan. Ze willen dat hij aftreedt en dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. De demonstranten zijn solidair met de mensen die eerder deze maand in Istanbul en andere Turkse steden de straat op gingen. Het protest verliep vreedzaam. Duitsland heeft rond de 3 miljoen inwoners met een Turkse achtergrond. Het weer, periode met regen, vanavond droog, vannacht en morgen opnieuw buien met kans op onweer. Het blijft flink waaien, temperatuur rond de 16 graden.